Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een uitzendbureau. Het aantal uitzenduren is volgens het CBS met bijna 3% gestegen ten opzichte van de eerste drie maanden. Het gaat zowel om kortlopende contracten als langere contracten. De uitzendbranche doet het daarmee weer wat beter dan in het eerste kwartaal van dit jaar. Toen daalde het aantal uitzenduren voor het eerst in drie jaar. Nabestaanden van MH17-slachtoffers vragen de Europese Unie om hulp bij het loskrijgen van meer informatie over de vliegramp in Oekraïne. Ze willen dat buitenlandchef Mogherini van de EU helpt om onder meer ontbrekende radar- en satellietbeelden boven tafel te krijgen. Ze zeggen dat Nederland niet zoveel kan doen, omdat hier het strafrechtelijk onderzoek loopt. Families van de slachtoffers hopen dat de EU meer informatie kan loskrijgen van de VS, Oekraïne en Rusland. Bij de ma 17 ramp kwamen twee jaar geleden 298 mensen om het leven, onder wie 196 Nederlanders. Een politiecommissaris uit Eindhoven wordt verdacht van corruptie. Hij is al vijf maanden geschorst. In oktober wordt hij aangehouden, meldt NRC Handelsblad. De politieman uit Eindhoven was verantwoordelijk voor de aanschaf van apparatuur als camera's en microfoons. Hij zou zaken hebben gedaan met vrienden en hij zou geld aan de opdrachten hebben verdiend. Er zijn de afgelopen maanden weer meer mensen in de bijstand gekomen. In het tweede kwartaal van dit jaar zijn er 21.000 bijstandsgerechtigden bijgekomen, meldt het CBS. Eind juni kregen 463.000 mensen een bijstandsuitkering. Die stijging van het aantal bijstandsuitkeringen in het afgelopen jaar komt voor de helft door asielzoekers, vooral uit Syrië. Asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen, kunnen bijstand krijgen. Dan is weer nog vrij zonnig. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 27 in het zuidoosten. Morgen meer bewolking, in het zuidoosten mogelijk een bui. Er is ook zon en het wordt morgen 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... bij knooppunt Muidenberg, 8 kilometer, vertraging zo'n 10 minuten. De A4 Den Haag richting Amsterdam... Bij knooppunt de Nieuwe Meer 7 kilometer, vertraging zo'n 20 minuten. De oorzaak is een ongeluk op de ring van Amsterdam, de A10. dus Amsterdam Sloterdijk en Amsterdam Buitenveldert 8 kilometer file. Vertraging 25 minuten. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A6 richting Muiden bij Muidenberg 5 kilometer. Vertraging zo'n 10 minuten.